Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische oud-president Mubarak is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de staatstelevisie kreeg hij last van zijn hart... tijdens een ondervraging over corruptie en machtsmisbruik. De 82-jarige Mubarak zou nu op de intensive care liggen... van het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh. Hij woont in die badplaats sinds hij in februari werd gedwongen af te treden. In Ivoorkust hebben generaals die oud-president Bakbo bleven steunen... trouw gezworen aan president Ouattara... Bakbo werd gisteren gevangen genomen. Zijn chefstaf heeft nu alle militairen en agenten opgeroepen Ouattara te steunen. Volgens het VN-Mensenrechtenkantoor in Genève zijn veel militairen van Bakbo al opgepakt. Het is onduidelijk waar ze zijn en hoe ze worden behandeld. De Rotterdamse jongen die zaterdag twitterde dat hij de schietpartij in Alphen aan de Rijn wilde herhalen, blijft nog zeker twee weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij in juni voor de rechter moet komen. Een jongen uit Leiden, die gisteren ook zo'n dreigtweet stuurde, wordt donderdag voorgeleid. De slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn worden volgende week woensdag herdacht als alle begrafenissen achter de rug zijn. De NASA heeft besloten wat er gaat gebeuren met de drie space shuttles die dit jaar uit roulatie worden genomen. De Endeavour gaat naar een museum in Los Angeles, de Discovery komt in de buurt van Washington te staan en de Atlantis blijft op de lanceerbasis Cape Canaveral. Manchester United en Barcelona zijn door naar de halve finale van de Champions League. Manchester won opnieuw van Chelsea, dit keer met 2-1. De ploeg uit Londen moest in de tweede helft met 10 man verder na een rode kaart voor Ramirez. Barcelona won de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met 1-0 na een thuisoverwinning van 5-1. Het weer, het wordt een heldere koude nacht met minima van 5 graden aan zee en 2 in het oosten. Morgen zon, maar ook stapelwolken en smiddags kans op een bui.